Van korpschefs vinden de fitheidstest die agenten vanaf volgend jaar moeten afleggen te zwaar. Bij een proef met een hindernissenparcours deden veel agenten er te lang over. Tussen de 30 en 40 procent dreigt de test niet te halen, zegt de verbond. Vanaf volgend jaar moeten korpsen maatregelen nemen tegen agenten die niet fit genoeg zijn. Over die maatregelen wordt nog onderhandeld met het ministerie. De politiebond en de korpschef zijn bang dat er door de zware test te weinig agenten overblijven voor op straat. Volgens hen moet de test worden versoepeld, in het bijzonder voor oudere politiemensen en vrouwelijke agenten. In een hindoe-tempel in Zuid-India is een miljardenschat gevonden. De schat bestaat onder meer uit ruim 500 kilo aan gouden munten uit de 18e eeuw, gouden kronen, diamanten, smaragden en robijnen. Alles lag opgeslagen in twee ondergrondse kamers. Vanwege de omvang van de schat heeft een rechter deskundige aangewezen om een precieze inventarisatie te maken. Sommigen zeggen nu al dat de Indiase tempelschat zeker 7 miljard euro waard is. De vondst werd gedaan nadat de regionale autoriteiten het tempelcomplex hadden overgenomen van de plaatselijke Maharaja. Die was niet in staat om de hindoe-tempel goed te beveiligen. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Hij was oppermachtig bij de eindsprint die bergop ging. De Tour begon dit jaar niet met een proloog, maar met een gewone etappe. In de laatste kilometers waren er een paar valpartijen, waardoor het peloton uiteenviel. Robert Geesink en de Luxemburger Andy Schleck verloren 6 seconden en Alberto Contador, de favoriet voor de eindzegen, zelfs 1 minuut en 20 seconden. Gilbert draagt morgen de gele trui. Het weer. Vannacht in het zuidwesten opklaringen. In het oosten en noordoosten kans op wat regen. Morgen in het westen veel zon. In het oosten bewolkt met plaatselijk nog wat regen. En het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het.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 Met nu de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. De hitlijst van Europa. Iedere vrijdag hoor je hem hier op CFM tussen 3 en 5. We beginnen op vrijdag geen tijd hebben. Op zaterdag doen we het gewoon nog een keer. Dan tussen 7 en 9. Dan hoor je weer jaargang 21, aflevering 26. En alweer de laatste vrijdag van deze week. En de eerste is ook van deze maand 1 juli van 2011. Deze week 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. We hebben ze alle drie al voorbij horen komen. Platen die je vandaag niet hoort, dat zijn Bruno Mars, de Lazy Song. Die is er namelijk uit na 16 weken. Cool City na 13 weken met Alligator Sky en Hush Hush van Alexis Jordan hield het 11 weken vol. Moves Like Jagger doet dat goed. Maroon 5, Christian Aguilera, 8 plaatsen winst. Snelste daler uh, en David Geta Sweat zakt in één keer acht plaatsen naar beneden. Jennifer Lopez en Pitbull floor doen het goed 17 weken en daarmee het langst genoteerd van allemaal. Wel zakkend van 27 eh, naar 32. Kijken wij nog even in de geschiedenisboeken, komen we in 1849. Eh, eh, de eerste Belgische postzegel die wordt uitgegeven. we meer van droog dat ook op 1 juli 1852 1959, 1 juli, Willem Deus maakt zijn debuut als tv-presentator. En in 2005 op deze dag wordt er een nieuw werk van Leonardo da Vinci gevonden tijdens een infraroodscan van het schilderij Madonna in de grot.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 Dan komen we dat jaartal natuurlijk tegen als een jaar uit het christelijke jaartelling. En ook als geboortedag van Tyler Glenn. En Tyler Glenn, dat is dan de liedzanger van eh, Neon Trees. Nou, daarom 1983. En in de zevende week doen ze het weer goed en gaan ze omhoog van 14 naar eh, nummer 13. I'll always remember our summer in Hawaii. Ah, summer in Hawaii volgens Mohambi en Nicole Searchinger. The coconut tree. machine to Michael Searchinger, die Coconut Tree. Ondertussen op jouw uh, Zandvoortse radio. Vrijdagmiddag en 24 minuten alweer over 16. Tijd om even achterom te gaan kijken. Naar wat we dan allemaal gehad hebben. Op nummer 20, vier plaats winst in de zesde week, Swedish House Mafia, Save the World. Simple Plan, Natasha Bedingfield en Jetlag. In de achtste week blijven ze staan op nummer 19. Cascada, San Francisco staan nu zes weken in de lijst, gaan van 20 omhoog naar nummer 18. En verlies voor Snoop Dogg, David Guetta en Sweat. In de 15e week zakken ze van 9 naar 17. Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. In de vijfde week vijf plaatsen winst van 21 naar 16. Van 16 naar 15. In de zesde week Alex Cardino en Kelly Rowland. What a feeling. In de veertiende, e plaats. Deze week in de tiende week. Of Afkomstig ook van 10 trouwens. Scouting for Girls and Don't Want to Leave You. Van is 1983. In de zevende week maken ze weer één plaats winst en gaan ze naar 13. Chris Brown, Benny Benassi en The Beautiful People zakken van 8 naar 12 in de 11e week. En Mohammed en Nicole Serging hoorden hier. De Coconut 3 in de vijfde week gaan zij namelijk omhoog van 13 naar nummer 11. We gaan er tot 10 in. Doen dat meteen met de nummer 10. In de vierde week afkomstig van 15 is dit Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Deze week dus op nummer 10 in The Euro Breakdown. The Countdown op de continent.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 I'm trying to explain, baby, best way I can. A melody in your mouth, girl, not in your hands. I'll take you to the candy shanty shop. I'll let you lick the lollipop. Pop the hot girl, and don't you stop. Stop, stop. keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste the water got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Give it to me, baby, nice and slow Climb on top and right like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before As soon as I through the dust pulling on my zipper It's like a race who can get undressed quicker How ironic, how ironic is to watching the thorns I've been thinking about the dash after I'm gone I touch the right spot at the right time Lights on the lights, I feel like from behind So seductive, you should see the way she whine Or it's slow-mo on the floor when we grind take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. baba shop, shop Lolly, lolly, pop, pop Don't you, don't you stop, stop I'll take you to the candy shop 50 Cent en de Candy Shop. En dan in de uitvoering van eh, de Baseballs. In de achtste week gaan ze weer twee plaatsen omhoog en eh, komen ze weer de top 10 in. Vorige week namelijk eh, op nummer 11 deze week weer terug. Dus naar nummer 9 voor Coldplay. Every Teardrop is een Waterfall. Van 15 omhoog naar 10. Wij gaan even kijken naar... Uh... CFM, Westkust, weerbericht. Vanmiddag zou het zo'n graadje of 18 worden met aardig wat zonneschijn. Als ik zo naar buiten kijk, dan is dat aardig gelukt vanavond en de komende nacht dan eh, flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een matige noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graadje of 10. Morgen weer vrij veel bewolking aanwezig, maar soms is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft wel droog. Er waait nog steeds een matige noordwestelijke wind en de temperatuur die komt in de middag dan uit op een graad of 17. Terwijl het normaal zo'n beetje aan het begin van juli 22 graden hoort te zijn. Zondag belooft dan wel een mooie dag te worden met veel zonneschijn, maar in de ochtend is er nog wel wat bewolking. Het blijft droog en er waait een matige noord- tot noordwestelijke wind. De temperatuur die stijgt naar een uh, graadje of 18 zondag. Dus we gaan een redelijk weekend tegemoet. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. -M. I realize if you ask plaatje uit eh, Frankrijk was het. Rafael Carla Falamour. Nu de boxen klaar eh, opgepakt, een paar keer rondgedraaid en een heel ander jasje gestopt. En Europa vindt hem leuk. In de achtste week gaan ze namelijk omhoog en wel van 7 eh, naar nummer 6. Deze plaat die doet het deze week wat minder. In de elfde week ik zeggen van 1 in 1 keer naar 5. Lady Gaga en haar single Judas doet het dus niet al te best. Zometeen komt het trouwens nog een keer voorbij, maar dan met die Age of Glory. Judah, ah, Judah, Judah, Judah, Judah, Judah, Judah, dus eh, nog bovenaan de lijst van Europa. Maar nu moet ze toch genoeg nemen met maar een vijfde positie. Wel elf weken in de lijst, dus dat doet ze wel weer goed. Omwille van de tijd, want het uh, journaal komt er alweer aan, dus we moeten even opschieten. Gaan we met de volgende van Lady Gaga verder. Dat is The Age of Glory. Die plaat staat nu eh, zeven weken in de lijst en doet het wel beter dan haar vorige plaat. Deze gaat namelijk omhoog en wel van 6 naar nummer 4. Gaga en die Age of Glory. Zij maakt dus een goede week door. Met twee platen in de top 5. Deze op uh, nummer 4 afkomstig van 6 en alles in haar uh, zevende week alweer. Gaan wij beginnen aan de top 3 van Europa. We doen dat gewoon met de nummer 3. En dat is dezelfde drie als eh, vorige week. In de zevende week blijft Alexander Sen staan met haar Mr. Saxo Beat. De nummer drie van Europa. Zometeen nog twee platen. één daarvan dus op twee en die andere de nummer één van Europa.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 En zij halveren hun positie. Vorige week namelijk op eh, nummer 4 en deze week omhoog naar nummer 2. En deze dame blijft het ook goed doen. Rihanna, haar California Kingbed, gaat in de achtste week omhoog en wel van 2 naar eh, nummer 1.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 Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 1 op de 100. De sterf